Een van de plekken waar de Mac een nieuw filiaal wil openen. Zij is bang dat bewoners veel rust gaan inleveren. Ik kan ook terugzien dat de helft daarvan mensen zijn die hier uit de omgeving komen. Eh, de andere helft zijn mensen uit alle mogelijke plekken in Nederland. Soms zelfs ook uit het buitenland. Maar die ook deze omgeving kennen. Deze eh, ja, prachtige groene oase van rust hier eh, in Nederland. Nederland. En dat ook eigenlijk wel zien als een schoffering voor de natuur. Dat je juist op zo'n plek zo'n soort restaurant wil neerzetten. In meerdere kleine gemeentes in Nederland zijn de vergunningen voor een nieuwe Mac afgewezen. Volgens die gemeentes past het niet in het bestemmingsplan. In Zutphen en Reden gaat de Mac in beroep tegen dat besluit. Dennis G. moet acht jaar de cel in voor cocaïnesmokkel uit de Dominicaanse Republiek. Ook moet hij een boete betalen van 700.000 euro. Dennis G. is een contact van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Hij werd dit jaar uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie noemt hem een sleutelfiguur in de machtsstructuur van Taghi. Het OM heeft met G. afgesproken dat hij niet in hoger beroep gaat. Zonder die afspraak zou het OM drie jaar celstraf extra hebben geëist. En Besiktas wil het volgende Europa League duel met FC Twente niet in Enschede spelen. De Turkse club heeft bij de UEFA een verzoek ingediend... om de wedstrijd op 30 januari in een andere plaats te spelen. Burgemeester Bleker van Enschede besloot eerder om geen tas supporters toe te laten... uit angst voor rellen. En dat zit de Turkse club niet lekker, zegt deze verslaggever van RTV Oost. De Turkse club zegt, we hebben een handreiking gedaan aan Enschede... door te beloven mee te werken aan allerlei mogelijke veiligheidsmaatregelen... zoals bijvoorbeeld extra strenge ticketverkoop... en te voldoen aan alle verdere eisen... Maar dit verzoek heeft Bleken dus eh, na zich neergelegd. En daarom zegt de club uit Istanbul nu, moet je eens luisteren. Dan spelen die wedstrijd toch helemaal niet in Enschede, maar gewoon in een andere stad of desnoods een ander land. En bij vindt het verbod op de komst van hun fans discriminatie. De reactie van de UEFA laat nog op zich wachten. Het weer vanavond is het bewolkt. Met een beetje mazzel blijft het droog. Vannacht kan het in het oosten wat vriezen. Morgen een grijze dag, maar het blijft wel zo goed als droog.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 Daar gaat dit eh, nummer eigenlijk over. Maar als je dan op een gegeven moment succes behaald hebt... met wie wil je het dan vieren? Met niemand dus. en dat is een beetje de strekking van dit nummer Desert Moon van Ethan Huis. Welkom bij deze alternatieve FM van 19 december. Want dat is de dag waarop we dit... in elkaar zetten, dit programma. En ja, we hebben vanavond wederom een band en ik eh, zag collega Marcus van Dam alweer uh, met gefronste wenkbrauwen van... oh, oh, wat gaan we nu allemaal weer krijgen eh, voor mensen die allemaal spullen meenemen. Maar goed, we kunnen ze kwijt. Tussen de kerstbomen en de kerstversiering in, dat, dat moet wel lukken. Want als we Low Erics ergens kwijt kunnen, dan moeten we deze band ook wel kwijt kunnen. Dacht ik zo te weten. Goed, dit was eigenlijk het begin van deze laatste Alternatief, Want eh, volgende week is er een ingeblikte uitzending. Dan eh, kom ik eh, met wat voice tracks. En dan drie samenvattingen. En dat is dan ook gelijk meteen een soortement van compilatie van 3 voor 12 Noord-Holland. Als het gaat om de samenvattingen die wij deze, dit jaar hebben gemaakt. Van het programma 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Die maandelijks worden uitgezonden. En de laatste die was met Koen Alvarez. Dat is twee weken terug. Maar eh, helaas Koen, je zit er niet in. Want eh, de, de, compilatie betreft dan eh, toch drie uitzendingen waarvan wij denken dat dat heel erg mooi is. Kan je wel verklappen, Harlem Lake is er één van. Dus die zit er in ieder geval in. dus dat. en wat gaan we dan op 2 januari doen? Want dan schijn ik nog ergens terug te komen van een, een of andere Waddeneiland. En dat weet je ook nooit zeker. Dus ook die uitzending is ingeblikt. En dan doen we met de drie samenvattingen die bijvoorbeeld in deze gewone reguliere alternatieve FM eh, zit. En dat zijn er ook wel een paar die we dan eh, wel uit eh, kunnen zoeken en laten horen. Dus twee keer is het een, een soort ingeblikt verhaal. En op 9 januari dan beginnen we weer met Marriott's Veil. vanavond is hier te gast Rena Holt. Die gaan hier een aantal nummers laten horen. En misschien zowaar stiekem ook de nieuwe single. Je weet het maar nooit. Die komt morgen uit. Maar we hebben natuurlijk ook werk wat eerder is uitgebracht. Bijvoorbeeld van deze Stijn. Eyes on the Sun. Here comes the cold, you have the truth Confessions might be good for you I better be alone right now I'd kill you if you'd call right now Here comes the truth, you have it all Perhaps it saves us from the fall, but I'd rather cut the conversation. Please stop having these expectations. I won't pick up the phone, just let it die, leave it alone. Oh, there's nothing we both wanna really. Eyes on the sun, eyes on the sun. Eyes on the sun, eyes on the sun know we took off, the seasons don't. I'll avoid the break in front of you. I'll pick my fights with bitter care. You might not think I'd even care. I won't pick up the phone, just let it die, leave it alone. Oh, there's been nothing we both wanted. the phone, just let it die, leave it alone. Oh, there's nothing we both want. soft upon my winter wonderland. But I guess this year my biggest fear, no gifts, no hope, no northern light. A promise lost in winter time. Santa is no friend, no friend of mine. Gerhard was dat. Met het eh, nummer eh, Santa is no friend of mine. Eh, ik heb in de laatste dagen gewoon eventjes toch bekogeld met de nodige kerstsongs. En dit was er dus één van. Um, Stijn hoorde je ervoor met Ice on the Sun. We gaan vrolijk verder, want er is natuurlijk nog meer wat uitgebracht is. Afgelopen week, daags na de uitzending van vorige week, kwam deze uit. En dat is de nieuwe single van Annemarie. Nummer dat heet What I Leave Behind. of her soul. Sparkling diamonds, the dark blue stone. Something special for no one at all but me. What is a legacy? it up care. dat ik, eh, zit ik eh, ineens eh, weer in het luchtledige te kletsen. Elke was dit met Until Now. Ja, je moet af en toe ook half voorbereiden. En dan ineens hoor je, hey, het nummer is afgelopen. En dan heb ik het al eens twee of drie keer gehad. Dat het dan in keer helemaal stilvalt. daarvoor hoorde je Annemarie met What I Leave Behind. Deze die heb ik meerdere malen eigenlijk over het hoofd gezien. En dat verdient het niet. En dat is LS met Unsteady. fading out in peace See me ride and watch me leave Walking back beneath the stars Seems like there's less than back in March Don't mean to scare them all away Like them I'll slowly fade away Walking back beneath the stars Seems like there's less than back in March Don't mean to scare them all away Like them I'll slowly gelijk meteen hier het eh, commentaar dat ik zelf al een halve Volendammer ben. Maar dat heeft alles eh, te maken met eh, de afgelopen juni maand. Ja, je zit wel te kijken, Leon, maar dat is toch echt zo. op 6 juni hadden we hier een Lucie Fabienne. En de 13e was het Fast Countenance. En 20 juni was het deze Niels Buis. 27 juni hadden we Lorem Ipsum. Dus het was een complete Volendamse aangelegenheid in die maand. Eh, wat heb ik eh, dan nog over Niels Buis eh, te vertellen? Want Fading Out in Peace, want dat is een nummer van het album The Lowlands... die hij in oktober heeft uitgebracht. hij is morgenavond, want als wij dit laten horen is het 19 december... is hij te zien en te horen in een kerkje in Volendam. Je moet mij even niet vertellen waar dat is. ga eens even kijken. Peer Songwriters Guild en dan kom je er vanzelf achter. Heeft alles te maken met een kerstopvoering van verschillende songwriters van de Peer Songwriter Guild. En hij is er dus een van die daar dus een optreden gaat eh, doen. Eh, waarschijnlijk krijg ik zo direct wel een app van een of geen... Eh, die dan, dan toch zit te luisteren vinken en zegt van... hé, hey, dat is daar en daar. Maar dat hou ik dan nog eventjes uh, in beraad. En misschien kom ik er zo direct nog wel op eh, terug. Want er komt er zo direct dadelijk nog één. En dat is ergens aan het eind van het eh, programma. Jacob D. Edward. Ehm, voordat ik dan het volgende nummer laat horen... eerst nog even afkondigen wat je daarvoor hebt gehoord. Dat is LS. Want die hebben we hier ook in de uitzending gehad. Als het ging om haar single. haar eerste echte single. Want ze heeft op een gegeven moment besloten... om al het werk wat ze eerder had uitgebracht eraf te halen. En dat vond ze niet goed genoeg. En zo had ze besloten om bijvoorbeeld dit als eerste single uit te brengen. En dat was het nummer Unsteady. Dan eh, is eh, dit het eh, volgende nummer. Ehm, en dat is van May Evans. En die hebben we vorige week hier in de, in de studio gehad. En dit komt van het album Oneindig Leven. kijk me aan. Yo, chef. Uh, hoe was het nou? Ik nou? eh, denk dat ik eh, om vijf uur klaar kan zijn. Bel me terug. Yo, kan je heel even terugbellen? Grap, ik heb even een probleem, want ik moet morgen werken. Want het is ziek, dus eigenlijk kan ik niet. En ja, je, moet heel even terugbellen, want het, het loopt even anders, man. Alle niet-zeggende dingen op rij de gedachte aan jou er maar bij. Het heeft toch geen zin meer, bedenken kost tijd. Ik zie geen winst meer, verspilde arbeid. Doe met mijn handen wat mijn hoofd niet kan. Ook zonder invloed vind ik er wat van. Mijn mening telt toch niet, ik hou eraan vast. Ooit heb ik in mij. Je hoeft die anderen niet meer te luisteren. Het is eigenlijk Mensen, laat alles maar over je heen komen. Hier is een paraplu. Muziek voor de regen, alles weggespoeld. Ik heb geen respect voor u. Laat alles blijken, kijk later wat waar is. Er is geen collectief. Jos was dat met uh, eh, overeenstemmingswisseling. En dan uh, eh, hoorde je daarvoor uh, eh, B. Evans en Voordat Je Gaat. Verder met datgene wat ik al zei. dat we een soortement van compilatie zouden gaan maken. Onder meer van de 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolven die we dit jaar hebben gehad. Een van die bands die daarin zat, dat was de band in mei. En die heeft eigenlijk geen nadere introductie nodig. Want eh, dat is een band die inmiddels wel een beetje redelijk bekend eh, begint te worden in Nederland. En dan heb ik het over Harlem Lake en Jack in the Box. to make sense of things. We're getting lost in what might have been. Feels just like a new day. Air is crisp and cold, and I will. Eh, bezig met de soundcheck. Net eh, wat je hier op de achtergrond een beetje hoort. Maar ik eh, probeer me een, beetje, klein beetje verstaanbaar te maken met de vier nummers die je kunnen horen. Allereerst Harlem Lake met Jack in the Box. Daarachter Max Paul Polman met Pompeii. Wendy Moore met Hooked. En als laatste in dit rijtje Ruud Houweling. Dus twee uit Zandvoort, jazeker, zeker. Want Wendy Moore en Ruud Houweling zijn ingezetenen van dit dorp. We gaan eh, zo'n beetje op eh, aan het eind eh, van het laatste... wat zeg ik, het eind van het eerste uur.